5 uur. Marnix met het NOS-journaal. Op de A12 bij Den Haag zijn vier mensen om het leven gekomen bij een ongeluk. De auto waar ze in zaten kwam tussen de vangrail en de geluidswal terecht... en raakte totaal los. Het is niet duidelijk of er meer voertuigen bij betrokken waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk... en de identiteit van de slachtoffers. De A12 is bij knooppunt Prins Klausplein in beide richtingen dicht. De verblijfskostenvergoeding van Forum voor Democratie Kamerlid Hiddema is mogelijk duizenden euro's te hoog, meldt de Volkskrant. Hiddema krijgt een vergoeding van ruim 24.000 euro per jaar omdat hij officieel in Maastricht woont. Tegen de Volkskrant erkent Hiddema dat hij vooral in Amsterdam woont en dus zou hij ten onrechte een hoge onkostenvergoeding krijgen. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag in Groot-Brittannië geen essentiële apparatuur leveren voor de aanleg van een 5G-netwerk. Dat heeft de Britse premier meebesloten na overleg in het veiligheidskabinet. Huawei mag nog wel kleine, minder belangrijke onderdelen leveren. De Verenigde Staten hebben landen gewaarschuwd om niet samen te werken met Huawei. Amerika is bang voor sabotage of spionage door de Chinese overheid. Ook in Nederland is er discussie over. In de Tweede Kamer zijn er partijen die Huawei helemaal willen weren bij de aanleg van 5G. De gemeente Amsterdam stapt naar de rechter om te voorkomen dat handhavers gaan staken op Koningsdag. De BOA's willen zaterdagavond een paar uur het werk neerleggen. Ze voeren actie omdat ze een betere uitrusting willen, zoals een wapenstok en handboeien. Het weer, overdag steeds meer stapelwolken, in de middag tussen de 20 en 25 graden. Aan het eind van de middag en in de avond kans op pittige buien met onweer en windstoten.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 Und meine Mutter fragt mich, wann sie endlich Enkel haben kann. Ich zieh lieber um die Häuser und denk nicht mal daran, noch nicht mal irgendwann. Du hast mich einfach angeschrieben. Hallo, wie geht's? Kommst du vorbei? Ich muss mein Schweinehund besiegen.